met het NOS-journaal. In de Limburgse PVV-fractie is een rel gebracht aan de provincie samen met de Turkse president Gül. De twee gedeputeerden van de PVV hadden zich afgemeld, volgens Dagblad de Limburger onder druk van Wilders. Maar bij nader inzien hebben de gedeputeerden besloten er toch bij te zijn. Dit tot ongenoegen van de Limburgse fractievoorzitter Stassen. Een van de PVV-gedeputeerden, Krebber, zegt dat hij van gedachten is veranderd omdat hij dacht dat alleen de Turkse president zou komen. Maar nu ik hoor dat ook de koningin er is, heb ik mijn afspraken verzet, zei Krebber. In Mexico wordt rekening gehouden met een uitbarsting van de vulkaan Popocatépetl. Het alarmniveau rond de vulkaan is verhoogd. De vulkaan spuwt as en stoom en daarom zijn in een omtrek van 12 kilometer alle scholen gesloten. Ook worden evacuaties voorbereid en krijgen bewoners in het gebied het advies om ramen en deuren te sluiten en contact met de buitenlucht te vermijden. De Popocatépetl ligt op zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Mexico-stad. De laatste keer dat de vulkaan uitbarstte was in 2000. Toen moesten zo'n 50.000 mensen worden geëvacueerd. De gemeente Graven is verbijsterd over de beslissing van de scheepswerf in Graven om te stoppen. Volgens wethouder Aandels waren de werf en de gemeente het juist eens geworden over een oplossing. Directeur van Kessel maakte het einde van de werf gisterochtend op Radio 1 bekend. 60 mensen verliezen hun baan. Afgelopen week dreigde de werf in Noord-Brabant failliet te gaan, maar na beloftes van de gemeente leek het erop dat het bedrijf toch was gered. De directeur van de werf zei vanochtend dat de toezeggingen van de gemeente te vaag waren. Voor de wethouder is de kous nog niet af. Hij wil een onderzoek naar de gang van zaken. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg.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 Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new shit from young Rapunzel. Who are you, bitch, too much? I'm a Reuben, you cunt. ones you fuck you, gunned you. When you goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.